Weet je wat ik dacht? Vandaag nog even dacht. Wat ben je toch een engel als je kijkt en aan me lacht. Je tanden zijn zo wit, je ogen zuidelijk en zacht. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Het is me nog niet duidelijk wat jij van mij verwacht. Weet je wat ik vond? Vandaag nog even vond. We passen bij elkaar, je bent zo donker, ik zo blond. Je bent een beetje lang, maar ik kan toch wel bij je niet zo wonderlijk gevoeld. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Ik zou wel willen weten hoe je glimlach is bedoeld. De vogels wonen boven, de vissen weer beneden. De aarde is een bol en heus niet zonder reden. Ik weet een heleboel, ik weet alleen niet wat ik voel. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. heb me ondertussen toch maar door je laten kussen. Ik heb me ondertussen toch maar door je laten wat ik wou, wat ik het liefste wou? Ik wou dat ik vertellen kon hoeveel ik van je hou. Ik ken je pas een dag en denk alleen nog maar aan jou. Maar ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Misschien is het gevaarlijk, hoe ik alles veel te gauw. Wat moet ik met je doen? Wat zal ik voor je zijn? Het is zo van lucht. Dat zijn de vaste waarden